spoedige start. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In het debat over de Teven-deal in de Tweede Kamer is veel kritiek op de VVD en het feit dat minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff zich bemoeid hebben met de deal, toen zij nog Kamerlid waren. Volgens fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren is de lijst met integriteitsproblemen bij de VVD zo lang dat ze onvoldoende spreektijd heeft om ze allemaal op te noemen. De Kamer wil weten waarom de VVD-Kamerleden en bewindslieden informatie over de hoogte van de schikking met crimineel Kees H. achterhielden. Volgens PvdA-leider Samson gaat het debat over de geloofwaardigheid van de rechtsstaat. Twee medewerkers van een zwembad in Tilburg worden niet vervolgd vanwege een dodelijk ongeluk in 2011. De gemeente wordt nog wel vervolgd voor dood door schuld, meldt Omroep Brabant. In het zwembad kwam een baby om het leven toen twee geluidsboxen van het plafond vielen. Een inspectiebedrijf had de gemeente al drie keer gewaarschuwd dat het ophangsysteem aan vervanging toe was. De burgemeester van Tilburg erkende vorig jaar dat de gemeente schuld draagt voor het ongeluk. De Macedonische premier ontkent dat hij een referendum organiseert over een nieuwe naam voor zijn land. Een Britse krant meldde vanochtend dat de premier op zoek is naar een nieuwe naam om de Grieken tegemoet te komen. Maar de premier schrijft nu in een verklaring dat hij dat nooit heeft gezegd tegen de krant. Griekenland vindt dat Macedonië zijn naam heeft gestolen van de gelijknamige Griekse provincie. De Europese sancties tegen Rusland blijven staan zolang het akkoord over een wapenstilstand in Oekraïne niet wordt nageleefd. Dat zei bondskanselier Merkel vanmiddag in het Duitse parlement. Het akkoord over het einde aan de gevechten in Oost-Oekraïne is in februari in Minsk gesloten. Maar afspraken als het weghalen van zware wapens van het front worden nog altijd geschonden. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk overal droog. Het is een graad of 12. Ook morgen droog met af en toe zon. Het is dan ietsje warmer dan vandaag. Dit was het NWS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A9. Ook maar richting Diemen bij knooppunt het Holendrecht. 10 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook staat dicht. A12 Utrecht richting Den Haag bij knoop het Gouwen. 11 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum, bij Sliedrecht 10 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk nog 7 kilometer. Daar stond een kapotte auto, die is weg. De file begint langzaam op te lossen. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag, bij Wassenaar 5 kilometer. En op de N206 Heemstede richting Zoetermeer, bij Leiderdorp 3 kilometer, bijna een half uur vertraging.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 Ja, eh, ja wel jammer inderdaad. Zometeen de laatste Stef en Stijn. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...